Perseverance van de NASA heeft na een reis van zeven maanden zijn eindbestemming bereikt. Het karretje van 1000 kilo is geland op Mars waar het onderzoek gaat doen... zodat we meer te weten komen over de rode planeet. Deze onderzoeker volgde de landing bij Nieuwzuur. Het blijft gewoon geweldig. Het, eh, ik bedoel, er wordt ongelooflijk geïnvesteerd en eh, ook heel lang onderzoek eh, naar gedaan en ontwikkeld. En, het emotioneert u? Ja, <laughs> ik vind het, ja. ik vind het echt heel geweldig. De robotwagen heeft meteen na de landing zijn eerste tweet al gestuurd op de Twitterpagina pagina van het karretje is een foto van de grond van de planeet te zien. In Israël is het een shotje voor een prik. Om jongeren te lokken zich te laten vaccineren tegen corona... zijn er nu priklocaties gemaakt in cafés. Nadat het vaccin in je arm is gezet... mag je doorlopen naar de bar voor een tweede shot, maar dan een drinkbare. Een avondje stappen zit er nog niet in... want na het shotje moet je wel naar huis. Twee kinderen van 8 en 10 uit Helmond hebben hun lesje wel geleerd. Eerder deze week belden ze 29 keer achter elkaar naar 112. Als straf hebben ze van hun moeder en de politie een werkstuk moeten maken. De twee tekenden een soort strip waarbij ze schreven de lijn nooit meer onnodig bezet te houden. Ook zeggen ze sorry. Veel voetbal vanavond. Allereerst twee wedstrijden in de Europa League. Ajax won in Frankrijk in de laatste minuten van Lille... dankzij een makkelijk gegeven penalty en de 2-1 vlak voor het einde. Als Tadic de bal geeft op Klaassen. Klaassen naar Brobby. Brobby. Brobby scoort! Oh! Brian Brobby gaat Ajax nog de zegen bezorgen. Ook in Lille. Wat is dit dan voor een keer in de 89ste minuut? PSV deed in Griekenland minder goede zaken. De Eindhovenaren verloren met 4-2 van Olympiakos. Toch bleef trainer Schmid na afloop positief. Sometimes yeah, I noticed that a few people think it's not a good season of us, but I think it is a little bit different. So um, I appreciate a lot what my players are doing. Volgende week zijn de returns. Er was ook nog interlandvoetbal. De Oranje voetbalsters speelden een oefenwedstrijd tegen België en wonnen met gemak. Het werd uiteindelijk 6-1. Het weer. Vannacht is het droog.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 Dit is nog steeds de Nashville Radio Show. En wat heb je in dit komende uur nog te goed? We gaan nog twee keer naar, de spot, naar het Spotlight album. Want daar hoor je nog twee nummers van. We hebben natuurlijk nog de National Spiegelplaat. En we hebben de maandartiest. We hebben nog andere leuke muziek. Country, folk, bluegrass, Americana. En natuurlijk ook de digitale brievenbus. En daar gaan we nu weer naartoe. Naar Engeland. De kerstverse single van deze uit Engeland afkomstige zangeres. Ze heet Caitlin May. Is een liefdesliedje. Met de titel die verwijst echt naar de liefde. Those three words. We don't have to say I for me to lot. those three words. namen in 2018 hun album Sisters uit. En het duurde even voordat zij weer met nieuwe muziek kwamen. Dat had te maken met het vertrek van Elske de Wal. Maar Crystal en Rachel Louise gingen door in een formatie die niet vaststaat... want ze werken nu met meerdere zangeressen samen. Er wordt dus hard gewerkt aan een opvolger van het album... en de eerste single van dat, daarvan is een feit. Geschreven en opgenomen met singer-songwriter Jori Zwart. Dit is Someone I Can't Outgrow. de rest van het nieuwe album net zo mooi gaat klinken als deze single Someone I Can't Outgrow, dan belooft het wat. Dit waren de Bluebirds uit Nederland. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. En daarvoor gaan we naar 1969. En eh, we hebben een versie uit 1978 van onze maandartiest. In 1967 brachten de Four Preps dit nummer als eerste uit. Diverse artiesten zouden volgen om dit nummer op te nemen. In 1969 dus John Denver en 1978 Billy Joe Spears. Dit is Love of the Common People. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Living on free tickets, water in the milk from the hole in the roof where the rain came through. What can we do? Mm-hmm. Tears from your baby sister, crying cause she doesn't have a dress without a patch for the party to go. Oh, but you know she'll get by because she's living in Rossi Foster met hun nieuwste single Country Fool. We kregen van de week een mail binnen vanuit Chicago. Jawel, dat kan allemaal bij Nashville Radio. Zo via info.nashvilleradio.nl kregen we dus een e-mail opgestuurd van Renato Carrera. Hij is helemaal gek van de country zangeres Harriet Rose. En die heeft een nieuwe single uit of we die voor hem wilden draaien. Maar natuurlijk, heb je nu zelf een verzoekje... mag je dat natuurlijk altijd aan ons laten weten. info.nashvilleradio.nl is het ons e-mailadres. Of stuur anders een voicemail, sms of whatsappje naar 06 428 428-443-75. of voor buiten Nederland plus 31 6 428 44375. Gaan we dus het verzoekje draaien van Renato Carrera. Dit is Harriet Rose en Love Me Like That. just in time. Renato Carrera from Chicago. Harriet Rose en Love Me Like That. We hebben nog één nummer van onze maandartiesten Billy Joe Spears. In dit liedje eh, staat de liefde centraal met de vraag om niet voor die andere vrouw te vallen. Dit is Stay Away from the Apple Tree. Dit is de Nashville Maandartiest. In the beginning, God made the world, but something wasn't right. his hand, and he made my hand. Then he smiled, cause it was right. But it didn't take long for him to see. This man was so alone all his own. Now the devil had an apple tree 1961. Everything She Touches Gets the Blues van Porter Wagner. Klassieke country muziek hier bij de National Radio Show. Want daar is natuurlijk ook altijd ruimte. Zeker ook naast folk, bluegrass en Americana. Nou, en daar gaan we nu naartoe. Dit is een duet tussen Brandy Clark en Brandy Carlisle.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 We gaan voor het laatst nog onze digitale brievenbus deze week en daarvoor gaan we naar Canada dat is met muziek van Travis Dolder. Opgegroeid op een boerderij in Alberta en lid van de band bestaande uit familieleden... luisterend naar de naam The Polka Ramblers... was Travis al vroeg bezig met muziek. In 2019 won hij al een award en stond al op menig podium... maar liet zich door de pandemie niet uit het veld slaan... en in 2020 trad hij zelfs op met zijn Travis Dolter Drive-In Show... waar maar liefst 114 auto's hun plek vonden. Dit is zijn nieuwste single, Leila 14. There's signs all around Tip cup in the neon light People come and they I've never seen Travis Dalter met zijn nieuwste single Layla 14. En de volgende zanger heeft ook een nieuwe single uit. En ja, hij begint gelijk met de titel, dus ik zeg Kanaan Smit. Hoe heet je nieuwe nummer? Amazing jars and fireflies White diamond stars up in the sky is cannonballing off the bridge, running like a runaway train. I remember holler, honeysuckle smell, drinking from the neighbor's well, burning through some hot as hell days. Take back to the backwoods, come right around sundown. Yeah, they getting got real good, cause that's when they come out. The amazing jars and fireflies. sitting it, and the girls still turning me on. Jimmy clear to drink on, southern sparks, neon, blinking lights in the dark light. ange up in nieuwste single van Kanaan Smith. En die heet Mason Jars en Fireflies. Lekker roze viooltje op de achtergrond. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight-album. Het album Southern Symphony van Russell Dickerson. Je gaat achter elkaar luisteren naar Forever for a Little While. En daarna het titelnummer Southern Symphony. Dit is het Nashville Spotlight-album. Welcome to Georgia on a big blue highway sign. You drinking... cola from a straw with red and white stripes. Half price fireworks from a stand outside of a Texaco. Had a two strike matches, lighting that fuse and letting go. We would see forever, felt like forever, felt like forever is het Nashville Spotlight album. Where I come from, we wash up before supper. You don't talk back to your mother, or you get your butt worn out. Where I come from, it's the same pew every Sunday, and the preacher says there's one heaven and you can ask the good lord now yeah something about you brings me back home girl your kiss is like a trip down sun-swept road it's the same settle down, but we don't settle. We take time to stop just to feel the wind blow. Where I come from, we grow sweet corn and tobacco. And everybody waves back at you. But when you pass them, girl, you take me back to that twee laatste nummers van het Spotlight-album Southern Symphony van Russell Dickerson. Benieuwd wat volgende week het Spotlight-album is? Gewoon lekker luisteren naar de Nashville Radio Show. Of misschien heb je zelf al een suggestie. Mail die dan even naar info.nashvilleradio.nl En vermeld in je e-mail even de naam van de artiest, naam van het album... welke vier nummers je zou willen horen. En misschien heb je er wel een leuk verhaal bij. Gaan we hem opzoeken voor je en hoor hem in een van onze volgende shows terug. Ik zei het in het eerste uur al toen ik muziek draaide van Ricky Skaggs dat hij een van de artiesten is... waar je op kunt stemmen voor de maandartiest van maart. Dat is voor, dezelfde, voor de volgende zangeres ook het geval. Dit is Tanja Tucker met een van mijn favoriete nummers van haar, Delta Dawn. Delta Dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? And did I hear you say... He was meeting you here today to take you to his mansion in the sky. She's 41 and her daddy still calls her baby. And all the folks round Brownsville say she's crazy. it be a faded rose from days gone by? And did I hear you say he was meeting you here today to take you to his mansion in the sky? Nashville Radio Show. Nederland. The Young River en Broken Bayou. En het is alweer zover dat ik ga afsluiten. De National Radio Show is alweer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Heb nog ruimte voor een nummer volkmuziek.